Visser met het NOS Journaal. Dat heeft de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN bekendgemaakt. Sinds de strijd tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger vorig jaar april begon, raakten bijna 16.000 mensen gewond. Beide partijen beschuldigen elkaar van misdaden tegen de menselijkheid, zoals standrechtelijke executies en marteling. De VN is die beschuldigingen aan het onderzoeken. Zuid-Korea meldt dat het longvirus MERS voor het eerst twee mensen het leven heeft gekost in het land. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn het een vrouw van 58 en een man van 71. In Zuid-Korea zijn in twee weken tijd 25 mensen besmet. Alleen in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn er meer mensen die het virus hebben dat in 2012 in het Midden-Oosten uitbrak. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zei vorige week dat er in Zuid-Korea geen gevallen van overdracht van mens op mens bekend zijn. De meest waarschijnlijke theorie is dat dromedarissen en kamelen het virus overdragen op mensen. Vooral voor mensen met een zwakke gezondheid kan MERS dodelijk zijn. In Berlijn is stopoverleg aan de gang over de positie die Europa en het IMF moeten innemen in de onderhandelingen met Griekenland. Vrijdag moet Athene de eerste 300 miljoen euro aflossen van het totale bedrag van 1,6 miljard in juni. Onder andere bondskanselier Merkel, president Hollande en ECB-president Draghi zijn in Berlijn bijeen. In Athene wachten de Griekse regering hun voorstel af.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 It could have your humor, but I don't understand, i I'll never love you like I can, can. encounter of circumstance. Maybe he's a mantra, keeps your mind entranced. He could be the silence in this mayhem, but then again, he'll never love you like I can.